Dat schrijft hij aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Clinton. Amerikaanse senatoren hebben een onderzoek aangekondigd naar de lobby die het olieconcern deed voor de vrijlating. PP erkent de lobby voor haar belangen in Libië... maar zegt dat ze nooit heeft verzocht om de lockerbie daden vrij te laten. De Britse minister Heek onderschrijft dat nu. Bij de aanslag op een Amerikaans toestel kwamen in 1988 boven het Schotse Lockerbie 270 mensen om het leven. De Libiër kwam vorig jaar vrij omdat hij niet lang meer te leven zou hebben. Later bleek die diagnose niet correct. De PvdA en VVD willen dat zorginstellingen snel een einde maken aan het onterecht in rekening brengen van diensten. Er zijn verpleeg- en verzorgingshuizen die hun cliënten bijvoorbeeld laten betalen voor wc-papier of fruit. Die kosten vallen onder de AWBZ en mogen niet bij bewoners in rekening worden gebracht. De PvdA vindt het echt niet kunnen dat het toch gebeurt. Wc-papier is bepaald geen luxe en fruit hoort bij een gezonde voeding, zegt de partij. De VVD vindt dat zaken die zo dicht bij de zorg staan ook bij de zorg horen. De partij wil dat er snel maatregelen worden genomen, desnoods door de minister. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal instellingen gewaarschuwd... en dreigt met boetes als opnieuw onterecht diensten in rekening worden gebracht. Het Nederlands team heeft de Haarlemse honkbalweek gewonnen. Oranje won de zevende wedstrijd met 10-9 van Japan. De laatste wedstrijd van Oranje, vandaag tegen Cuba, is niet meer van belang voor de eindstand, omdat de voorsprong van de Nederlanders te groot is.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 Love is a real motherfucker, yeah. cover, yes it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Say it's a real motherfucker, blooded. i telling you the truth. L let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. seem to care what your heart is for.